Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eén overheidsinstantie heeft 100.000 euro bij de bank gestald. Het gaat om een organisatie waar de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en bijna 70 gemeenten bij zijn aangesloten. Vorig jaar kwam een aantal gemeenten en provincies in de problemen omdat ze geld hadden ondergebracht bij de IJslandse bank Landsbanki. De werkzaamheden aan het Scheringa Museum voor Realisme in Opmeer zijn stilgelegd. Volgens bouwbedrijf Midred kan opdrachtgever DSB Stadion BV niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Eind 2008 begon Mietred met de bouw van het museum van Dirk Scheringa. Het huidige museum huist in een voormalig schoolgebouw in Spanbroek... en is veel te klein voor de kunstcollectie van ruim 1200 werken. Het gebouw zou over vier maanden worden opgeleverd... en zou groter worden dan het Van Gogh Museum. PVV-leider Geert Wilders heeft zijn komst naar Groot-Brittannië omschreven als een overwinning van de vrijheid van meningsuiting. Op een drukbezochte persconferentie in Westminster zei hij dat hij trots was op de gerechtelijke uitspraak dat hij toch in Groot-Brittannië moet worden toegelaten. Hij wil ook met de Britten discussiëren over de islam. De PVV-leider zou buiten voor het parlementsgebouw spreken, maar de persconferentie werd verplaatst naar een gebouw aan de overkant. Aanleiding was de demonstratie van een kleine 30 moslims. Ze hadden, spanbroeken met leuzen, ze hadden spandoeken met leuzen als Geert Wilders Enemy to Islam en Sharia to the Netherlands. Op de Noordzee hebben twee schepen door de harde wind een deel van hun lading verloren. 15 kilometer ten noorden van Terschelling sloegen 10 containers met onder meer diervoeding, computeronderdelen en banden van het dek van een schip. 80 kilometer ten noorden van Terschelling verloor een schip 50 pakketten hout. Op de Noordzee woedt de eerste herfststorm van het seizoen.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 Net 4 uur geweest. En of de nummer 1 dezelfde is als vorige week, dat horen we natuurlijk even voor de klok van 5 uur. 19 jaar alweer van de hitlijst van Europa. Aflevering 39 vandaag, 16 oktober van 2009. De lijst bestaat deze week uit 15 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Agnes met Release Me na 15 weken eruit. The Killers, The World We Live In na 13 weken. En The Kings of Leon met Notions. Na 12 weken houden zij het voor gezien in de heetste lijst van Europa. Over heetste lijst Fireburning, Sean Kingston de snelste stijger van deze week 10 plaatsen. En Falling For You Colby Calais met 10 plaatsen de snelste daler van allemaal. En The Grace Let The Feeling Go 17 weken lang. Het langst genoteerd van allemaal op dit moment. 16 oktober duiken we even snel de geschiedenis in. 1798 was de oprichting van het Bistom Warschau in Polen. Ook de opening van de Amsterdamse metrolijn 53 en 54, Gaasperpleinlaan en de Geinlijn, was in 1977 van de 16 oktober.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 And then Jesus really tried Robbie Williams hoorde je Bodies. Vier weken lang staat hij nu in de lijst van Europa. En ik ga toch even bij hem inbreken. Hij ging gewoon voor zijn beurt, Robbie Williams. Hij gaat van 20 eh, naar nummer 14. En de bedoeling was eigenlijk om eerst even de nummer van 21 naar nummer 15 te gaan draaien. Dat is Whitney Houston, Million Dollar Bill. Stond vorige week op 21, gaat deze week omhoog naar nummer 15. Daarna zou ik dan zeggen Robbie Williams met Bodies. Maar ja, die hebben we net al gehad. Dus gaan we dan verder met de nummer 13. En die is in handen van Sean Kingston, Fire Burning. 106.9 ZFM Somebody call 911 Shawty fire burning on the dance floor And then the sudden the south for Spain got me soon as I walk through the door. Oh, my pocket started taking lane. The way she drop it low, that thing got me wanna spend my money on her. She get it poppin', that birthday cake. Got a need to blow that crazy flame. take my red, black and my like the fire, cool like fire. Somebody call now. Sean Kingston, Fireburning, de nummer 13 van deze week. We gaan even achterom kijken. Op nummer 20 vinden we dan de Black Eyed Peas. I Got A Feeling zakken één plekje naar beneden in hun 15e week. De Freemasons samen met Sophie Ellis Baxter, Heartbreak, Make Me A Dancer. Acht weken in de lijst, zakken van 15 naar 14. Edward Maya, Stereo Love, gaat er 4 omhoog in zijn derde week. The Rocks met Bulletproof voor die even voor het nieuws van 4 uur. Staat 10 weken in de lijst en zakt 7 plaatsen naar nummer 17. Kesha met TikTok staat 8 weken in de lijst, zakt van 14 naar 16. Whitney Houston, Million Dollar Bill, 4 weken in de lijst. 21 vorige week, deze week omhoog naar 15. Robbie Williams met Buddy staat 4 weken in de lijst, gaat van 20 omhoog naar 14. Sean Kingston, Fireburning, 4 weken in de lijst. 23 vorige week, deze week omhoog naar 13. Beyoncé met Ego. 9 weken staat zij in de lijst. Zij zakt van 7 naar 12. En ook verlies voor Eva Simons met Silly Boy. 9 weken in de lijst, vorige week nog op 8. Deze week zak het naar nummer 11. Nummer 10 is er voor de man die alweer 5 weken lang in de lijst van Europa staat.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 En hij is een van de drie zittenblijvers, want net als vorige week staat hij op nummer 9. Zoals iedere uitzending gaan we ook even kijken naar de top 10 van een ander land. Deze keer komen we terecht in Polen. Daar is de nummer 10 voor Beyoncé met Sweet Dreams. De single number 1 van Tinky Strider featuring Dusty vinden we op 9. Martin Larsen If a Song Could Get Me You. Vinden we op 8. Robbie Williams, Bodies, nummer 7. Medina, You and I op 6. Mascarada van eh, Kashia Kowalaska vinden we daar op 5. En David Guetta samen met Akon en hun Sexy Bitch vinden we op 4. En nou wordt die leuk. Shishisha Posroshnov Rosnov Shishanas. Van Annie Weiskoni, De nummer 3 van Polen. Je verwacht hem niet, maar ze staat er toch. Colby Clay Falling For You vinden we trouwens op 2 in Polen. En Madonna met Celebrations is op dit moment de beste plaat in Polen. In Europa kunnen we dat natuurlijk al zeggen dat ze dat eh, waarschijnlijk niet gaat halen. Vorige week eh, zakte ze van 1 naar 4. De vraag is eh, of ze deze week een beetje hoog blijft of dat ze toch wegzakt. In ieder geval staat ze niet op 8 of lager. Want de nummer 8 is een voor Cobra Starship. Vorige week stonden zij op nummer 11 in hun zesde week. Gaan zij dus drie plaatsen omhoog. Dit is Good Girls Go Bad. I make some Starship, Good Girls, Go Bad. Zes weken lang staan ze nu op de lijst. Van net buiten de top 10 gaan ze net de top 10 in, van 11 eh, naar 8. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanuit het noorden klaart het voorzichtig wat op, maar ook vanmiddag eh, blijven we wel kans houden op een buitje. Noordenwind is duidelijk aanwezig, aan zee zelfs kracht 7. Temperatuur loopt op naar maximale 14 graden. Vanavond is er nog een kleine buienkans, maar de eh, komende nacht blijft het droog. Met een afwisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. De noordenwind neemt dan iets in kracht af en is overland matig aan zeekrachtig. De temperatuur daalt vannacht naar 7 graden. Morgen heeft de bewolking dan weer de overhand, maar zo nu en dan is er ook wel wat ruimte voor de zon. Blijft droog en bij een matige, aan zee nog vrij krachtige noordelijke wind stijgt de temperatuur naar maximaal 13 graden. Zaterdagavond en zondagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind waait zwak uit het noorden en de temperatuur daalt naar 2 graden. Daarbij is weer kans op vorst aan de grond. Zondag is het eh, rustig herfstweer met een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit de richting noord en west. De temperatuur loopt op naar maximaal 12 graden. In de nacht naar maandag hebben we dan weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog, de temperatuur daalt naar een graadje of 6. De wind waait uit het west tot zuidwest en is overwegend matig van kracht. Maandag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar maximaal 12 graden. We beginnen alvast eerst even met de mededeling van de ANWB. Want er wordt een hele drukke avondspits eh, verwacht. Dat alles natuurlijk eh, door vakantieverkeer. De scholen in eh, Noord- en Midden-Nederland sluiten vandaag de deuren voor een weekje. Rond 4 uur stond er al een kleine 300 kilometer aan file. Dan nog een waarschuwing op de A12. Daar is vrijdagmiddag voor Doren namelijk een kilometerslange file ontstaan doordat een vrachtwagen in brand stond. De brandweer heeft het vuur snel onder controle en er raakte niemand gewond. De weg was wel een hele lange tijd afgesloten. Om eh, kwart voor vier ging er weer een rijstrook open. Er stond toen al een kleine 18 kilometer aan autootjes achter elkaar. Dan gaan we nog even eh, kijken in de regio, want er staan er echt een paar. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergasmeer en Muidenberg 10 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Holendrecht en Opkoude 3. A4 Delft richting Amsterdam tussen Bad en Knoop de Nieuwmeer 4. A9 Gaasbramperweg Amstelveen richting Diemen tussen Holendrecht en Knoopend Diemen 6. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Alsmeer en Knoopend Holendrecht al daar 5 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen 3. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en Knoopend Rotterpolderplein 10. A10 Ring Amsterdam, Koenplein richting Watergasmeer tussen Osdorp en Diemen 8. Dezelfde A10 Ring Amsterdam, Watergasmeer richting de Nieuwmeer tussen Amstel en Oud-Zuid 3. En nog eentje, de Nieuwmeer richting Koenplein tussen Sloten en Knoop Koenplein. Daar staat 7 kilometer achter elkaar. Dan heb ik ook nog twee flitsers voor je. Het zijn niet hele heel erg in de buurt. Maar mocht je die kant op gaan, houd er rekening mee. n 246 Alkmaar richting Krommeniet. een hoogte van hectometerpaal 37.9. Dat is bij Marken binnen. Daar staat een zwarte Toyota Corolla. En op de N201 Hilversum richting Vreeland. Op de Vreelandseweg ten hoogte van hectometerpaal 75.0. Dat is de intratuin. Ook daar staat een zwarte auto je snelheid te controleren. Dam. Ladies and gentlemen, let's go! En hadden we het net niet over Madonna dat zij nog de beste is in Polen. In Europa zak ze deze week van de vierde positie naar de nummer 7. Ondertussen staat ze met Celebrations wel alweer 10 weken lang in de lijst.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 David Guetta samen met Ekon en hun Sexy Bitch. tien weken lang staan zij alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 6, deze week schuiven ze een plekje op naar nummer 5. Lady Gaga, AA, Nothing Else, I can Say. Tot vorige week nog op 12. Deze week eh, halveert ze gewoon de plek. In haar vijfde week gaat ze dus van 12 naar nummer 6. Nog vier platen te gaan in deze uitzending van de Euro Breakdown. Eén zitten blijven, twee zakkers en één stijger. We gaan gewoon verder met een van die zakkers. Dat is de man die vorige week op nummer 1 stond. Pitbull met zijn Hotel Room Service. Staat nu 11 weken in de lijst, stond dus vorige week helemaal bovenaan. Deze week zakt hij de hele top 3 uit en komt hij terecht op nummer 4, Pitbull. into room. You can bring your girlfriends and van vorige week. Pitbull Hotel Room Service. Omwille van de tijd. De enige echte 40. Gaan we even kijken naar de enige echte Nederlands top 40. Vier nieuwe binnenkomers. Op 39 is het eh, Last Go met Gone. Jornis Sparks, SOS, Let The Music Play, nieuw binnen op 36. Kite met Sorry, nieuw binnen op 27. gaan we de top 10 in, want op 10 nieuw binnen, K3. Mama Ace. Nummer 9 blijft staan, Lily Allen, Not Fair. Bodies van Robbie Williams blijft staan op 8. Demura en Jan Smit met hun tuitje op hun hart gaan uh, zakken. Twee plaatsen van 5 naar 7. De Black Eyed Peas, I Got A Feeling blijft staan op 6. Edward Maya met Serial Love bewandelt de andere weg. Want die gaat van 7 naar een 5. En dan verandert er voor de rest eigenlijk helemaal niks in de top 10. Want op 4 blijft staan David Guetta en Akon Sexy Bitch worden net op nummer 5. Ina met hart blijft staan op 3. Anouk, 3 Days in a Row, blijft staan op nummer 2. En Cascada, the Dance Floor, net als vorige week, de beste plaat in de Nederlandse top 40. Wij gaan op weg naar de nummer 1 van Europa. En ik kan je wel verklappen, die zat in de top 10 van de Nederlandse top 40.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 Bob Sinclair samen met Shabberanks, Love You No More. Acht weken lang staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week op 3 en deze week blijven ze ook gewoon zitten op nummer 3. En wat is dan de nummer 1 van Europa? Eentje haalt het net niet. En die is een ander van Wylan. Zijn Wicked Way staat nu zes weken lang al in de lijst van Europa. Vorige week nog 5, deze week naar nummer 2.